uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een populaire Oostenrijkse vakantiebestemming Zankt Wolfgang... heeft te maken met een uitbraak van het coronavirus. Media zeggen dat er sinds vrijdag 48 mensen positief zijn getest. Volgens een Oostenrijkse nieuwssite gaat het in meer dan 30 van de gevallen... om feestende stagiaires die in de toeristische sector in Zankt Wolfgang werkten. Twee cafés zijn tijdelijk gesloten. De rest van de kroegen en restaurants moet om 11 uur dicht zijn. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat Spanje een veilig land is. Dat is een reactie op het besluit van de Britse overheid dat wie uit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk komt twee weken in quarantaine moet. Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen daar. Volgens Spanje heeft het land net als andere Europese landen te maken met oplevingen van het virus, maar is dat niet uitzonderlijk. De drie grote brandhaarden in Barcelona, Zaragoza en Jeda zijn volgens de minister onder controle. In Marken is tijdens een kerkdienst het meisje van 14 herdacht... dat gisterochtend vroeg dood werd gevonden langs de dijk... tussen Monnikendam en Marken. Er werd een minuut stilte voor haar gehouden. Daarna werd ter nagedachtenis een lied gezongen, schrijft NH Nieuws. De politie weet nog niet wat er is gebeurd. Er wordt rekening mee gehouden dat het meisje is aangereden... en dat de dader is doorgereden. De politie is al de hele dag bezig met onderzoek naar de toedracht van de zaak... maar er zijn tot nu toe geen sporen van een aanrijding gevonden. En twee mannen hebben gisteravond in het stadion van FC Twente spandoeken vernield en er een paar meegenomen. Volgens FC Twente staan de twee daders op camerabeelden. De club in Enschede gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht trekken weer wat wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot de graad of 13. Morgen wolkenvelden. In het noorden valt soms wat lichte regen.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 a dress All the man them a say them impressed Niceness on with the girl them a wear All the man them a say you gone clear Sweetness look on the girl them a dress All the man them a say them impressed Niceness on with the girl them a wear them a love on the girl, love only, the girl, them whiny, whiny, whiny.